Het land wil dat Vitens een groot contract met het Israëlische waterbedrijf Mekorot alsnog doorzet. Vitens zegt de samenwerking eerder op omdat dat waterbedrijf onder vuur ligt vanwege projecten in de Palestijnse gebieden. In een brief zegt de Israëlische ambassadeur in Nederland dat de keuze van Vitens slecht onderbouwd is en vijandig tegen Israël. Israël is ook teleurgesteld in het pensioenfonds PGGM. Dat wil niet langer beleggen in vijf Israëlische banken... die betrokken zijn bij de bouw van nederzettingen in de Palestijnse gebieden. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken... is het een nieuw teken van de groeiende anti-Israël stemming in Nederland. Volgens Israël schiet het bedrijf zichzelf in de voet... omdat de banken ook diensten leveren aan Palestijnen in die gebieden. Rebellengroeperingen in Syrië zeggen dat ze in Aleppo het hoofdkwartier hebben ingenomen van ISIS, een aan Al-Qaeda gelieerde beweging. Er zijn berichten dat tientallen mensen die door ISIS gevangen werden gehouden zijn bevrijd. Laatste tijd wordt in Syrië niet alleen gevochten tegen het regeringsleger van president Assad, maar vooral ook tussen de rebellen onderling. De Duitse voetballer Thomas Hitzelsberger is uitgekomen voor zijn homoseksualiteit. De voormalig 52-vouder international zegt in een interview met het weekblad Die Zeit... dat hij zijn hele profcarrière een geheim met zich meedroeg. Hij wil nu de discussie over homoseksualiteit onder topsporters weer op de voorgrond krijgen. Volgens Hitzelsberger wordt homoseksualiteit in het profvoetbal genegeerd... hoewel er ongetwijfeld meer voetballers zijn met een voorkeur voor mannen. Het weer. Het blijft nu nog even droog, maar komende nacht en morgen regent het weer. Morgenochtend is er wel wat zon en dan waait het stevig. Er wordt morgen een graad of 12. Vanaf vrijdag wordt het weer kouder.